van 5 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De vicepresident van Sierra Leone heeft zichzelf 21 dagen in quarantaine geplaatst... nadat een van zijn bodyguards aan ebola was bezweken. De vicepresident voelt zich niet ziek, maar wil naar eigen zeggen het goede voorbeeld geven. Ook zijn personeel wordt extra gecontroleerd op symptomen die kunnen wijzen op ebola. Na een gestage afname van de ziekte stijgt het aantal besmettingen sinds begin februari weer. Vooral in Sierra Leone. Een 24-jarige Nederlander zit in de cel in de Amerikaanse staat Wisconsin... omdat hij een meisje van 18 zou hebben gestalkt, meldt een lokale Amerikaanse krant. De man uit Nieuw-Vennep leerde het meisje kennen via internet. Nadat ze het contact een paar maanden geleden verbrak... zocht hij haar onaangekondigd op in de VS. Ondanks waarschuwingen van de Amerikaanse politie... bleef hij het meisje lastigvallen met berichten... en verstuurde hij cadeautjes naar haar ouderlijk huis. Ook verscheen hij op het werk van haar moeder... De man kan 3,5 jaar cel krijgen. Venezuela heeft een aantal Amerikanen opgepakt op verdenking van spionage. Volgens president Maduro probeerden de verdachten Venezuelanen in te palmen om een coup te plegen. Onder de arrestanten is een piloot die allerlei verdachte papieren bij zich zou hebben. Maduro kondigde verder aan dat veel Amerikaanse diplomaten en politici niet meer welkom zijn in Venezuela. Als vergelding voor een aantal prominente Venezolanen die de VS niet meer in mogen. Ook hebben alle Amerikanen voortaan een visum nodig om Venezuela binnen te komen. Marathonschaatster Mariska Huisman heeft haar laatste wedstrijd gewonnen. In Amsterdam won ze de finale van de KPM Marathon Cup. De 31-jarige Huisman werd drie keer Nederlands kampioen op kunstijs en één keer op natuurijs. Op haar lange erelijst prijken ook de alternatieve Elfstedentocht en het Open NK. Het weer vanuit het westen regen bij een stevige zuidwestenwind. Overdag wisselen zon, wolken en een enkele bij elkaar af.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 look in his eye that makes me feel trying to sleep, but I'm trembling inside. If she's to do since me good night to New Orleans. In the morning we meet at the train tracks, squishing quarters. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. afternoon And you should run your heart with a fatal jam. I said, soul boy, let's hit the town. I said, hey boy, and what's with the frown? But in return, all you could say was, hi George, meet my fiancée.